uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Noodweer heeft vanmiddag overlast veroorzaakt in het noordoosten van het land. Vooral in Veendam en in het noorden van Drenthe waaiden bomen om en liepen straten onder water. Voor het oosten van Groningen gold korte tijd code oranje. In Tinalo raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt. De auto belandde in de sloot en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Tussen Assen en Veendam werden tientallen bomen geveld door windstoten. En in de wijk stortte het dak van een tankstation in door de vele regen. De politie in Den Haag is voorbereid op alles. Ook nu leider Willem Engel van Viruswaanzin heeft opgeroepen... om morgen niet naar het Malieveld in Den Haag te gaan om te demonstreren. De politie gaat er niet vanuit dat iedereen zich daaraan houdt... en wil zich niet laten verrassen. Korpschef Van Musser zei eerder dat er desnoods handhavend wordt opgetreden. Gisteren verbood burgemeester Remkes de demonstratie... omdat een hoge opkomst een gevaar voor de volksgezondheid zou opleveren. Vanochtend bekrachtigde de rechtbank dat besluit. Vorige week liep een soortgelijke betoog op het Malieveld uit de hand. Het Rotterdamse kunstcentrum Witte de Wit heeft met onmiddellijke ingang afstand gedaan van zijn naam. De letters zijn van het pand aan de Witte de Witstraat gehaald en ook op sociale media is het centrum naamloos. In 2017 kondigde het centrum al aan dat het van naam zou veranderen, omdat de 17e eeuwse vlootvoogd Witte de Wit met koloniale uitbuiting verbonden is. Twee weken geleden werd die belofte herhaald nadat de gevel was beklad. De kunstinstelling zal de Rotterdammers polsen over een nieuwe naam, die in januari volgend jaar in gebruik genomen moet worden. Arjen Robben werkt aan een comeback als voetballer. De 36-jarige aanvaller stopte vorig jaar, maar hij is nu al wekenlang in training... om in het nieuwe seizoen bij FC Groningen te kunnen spelen. In een filmpje op de website van de club zegt hij nog niet te weten of het gaat lukken. Maar het is wel zijn droom om te spelen voor de club waar hij zijn carrière begon. Het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden en nog een bui.